12 uur. Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Een keihard rapport over de veiligheid bij het leger. personeel heeft tientallen jaren risico gelopen... omdat er gewerkt werd met verf waar een kankerverwekkende stof in zit. Chroom 6. Daar kun je longziekte of kanker van krijgen. Het RIVM heeft er onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat op alle defensielocaties... bij alle onderdelen kan zijn gewerkt met chroom 6. Geen locatie kan daarvan worden uitgesloten. Verder blijkt dat de legerleiding te weinig heeft gedaan om het personeel te te beschermen. Meer dan 900 oud-medewerkers hebben zich de afgelopen jaren gemeld met gezondheidsklachten. Het kabinet belooft dat er wordt gekeken naar schadevergoedingen. Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar hun eerste koophuis of mensen die nu duur huren. Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem werken aan een beleggersverbod. Volgens het FD willen die steden vanaf volgend jaar wijken aanwijzen waar het voor beleggers verboden is om huizen op te kopen. In de hoop dat de prijzen dan omlaag gaan. Over iets minder dan twee weken begint de Copa America. Maar in welk land is nog de vraag? Het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap zou in Colombia en Argentinië worden gespeeld. Maar in Colombia is het politiek onrustig en in Argentinië gaat het keihard met de coronabesmettingen. Het is nog steeds de bedoeling dat het toernooi op 13 juni begint. Meteen binnentreden, nu! bijzondere inval in een gevangenis in Zuid-Holland. Een groep van vijf bewakers, helemaal in beschermende pakken met helmen en schilden, stormde daar een cel in. En tot verbazing van een van de bewakers bleek daar haar vriend in die cel klaar te zitten. Hij had er naartoe gelokt. Het is de plek waar de twee elkaar voor het eerst ontmoeten. En hij ging voor haar op zijn knie. weer dan nog. Lekker weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. In het binnenland kan het 24 graden worden. Aan zee is het wat frisser. Morgen in het zuiden mogelijk 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Overal bij Defensie is personeel tientallen jaren blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom 6. Dat gebeurde vooral in de jaren 70 en 80, blijkt uit nieuw extra onderzoek van het RIVM. De politie heeft bekendgemaakt wie gisteravond om het leven kwamen bij het verkeersongeluk in Drenthe bij Borger. Het zijn een man en een vrouw uit Assen, een man uit Dalen en een man uit Gramsbergen. Vijf mensen raakten gewond. Iedereen die geboren is in 1979 en 1980 kan vanaf nu online een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Premier Rutte is vanochtend gevaccineerd tegen het virus. Rutte is in 1967 geboren en kreeg het Janssen-vaccin. Het weer, veel zon, in het binnenland 24 graden, aan zee iets koeler. off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams.